Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. Bij demonstraties in de Iraakse hoofdstad Bagdad is een dode gevallen. Zo'n 200 mensen raakten gewond. Duizenden mensen waren de straat opgegaan uit onvrede... over de hoge werkeloosheid, corruptie en gebrekkige voorzieningen in het land. Het protest liep uit de hand toen de menigte naar de regeringsgebouwen wilde lopen. De politie zette traangas in om dat te voorkomen. Later is ook met scherp geschoten. De politie heeft nieuwe beelden vrijgegeven van de mishandeling van een agent in Rotterdam. De politieman werd in augustus neergeslagen toen hij een trouwstoet controleerde. Op de nieuwe beelden is te zien hoe de man in een donker pak de agent van achteren neerslaat. Op eerdere beelden was alleen te zien dat de agent al op de grond lag. De politie heeft ook bekendgemaakt dat de agent er slechter aan toe is dan gedacht. Naast een hersenschudding heeft hij ook een spierverrekking in zijn nek meisje van vijf dat zaterdag gewond raakte bij een brand in Brunsum is overleden. De brand ontstond waarschijnlijk toen het meisje langs een kaars liep... waardoor haar kleding vlam vatte. Ze bezweek in een ziekenhuis aan haar verwondingen. Haar moeder ligt nog in het ziekenhuis. Hoe het met haar gaat is niet bekend. België heeft als eerste land de inzending voor het Songfestival van volgend jaar bekendgemaakt. Het gaat om de band de Hoover Phonics. Ze zullen de zuiderburen gaan vertolken tijdens het eerstvolgende Songfestival. De band werd al drie keer eerder gevraagd, maar bedankte tot nu toe voor de eer. Er is ook al een liedje, maar welke dat is blijft voorlopig nog geheim. Na de winst van Duncan Lawrence mag Nederland het eerstvolgende Songfestival organiseren. Het liedjesfestijn zal in mei volgend jaar in Rotterdam worden gehouden. Het weer. In de loop van de nacht trekken de buien via het zuidwesten weg. De minima komen uit tussen de 7 en 10 graden.